Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Oud en Nieuw is over het algemeen rustig verlopen. In de regio Den Haag zijn rond Oud en Nieuw zeker 69 auto's in vlammen opgegaan. Dat bericht Omroep West. Dat is twee keer zoveel als vorig jaar. De politie heeft de cijfers nog niet bevestigd. Op verschillende plaatsen in het land is de brandweer vannacht aangevallen bij het blussen. Daarbij is een aantal raddraaiers aangehouden. In Gouda werd de mobiele eenheid ingezet toen een groep mensen de brandweer met glas en stenen bekogelde. En ook in Schiedam werd de brandweer bekogeld en voerde de ME een charge uit. Volgens een woordvoerder zijn er in Rotterdam opvallend veel mensen ernstig gewond geraakt. In het oogziekenhuis in Rotterdam zijn vannacht zeker 15 vuurwerkslachtoffers met oogletsel naar binnen gebracht. Bij acht slachtoffers zijn de verwondingen zo ernstig dat ze minder zien of zelfs blind worden. En net als vorig jaar zijn er bij het meldpunt vuurwerkoverlast tienduizenden klachten binnengekomen. De teller stond vanochtend vroeg op bijna 75.000. Volgens initiatiefnemer Arno Bonte is de Tweede Kamer nu aan zet om de vuurwerkregels aan te scherpen. Zo zouden volgens hem de afsteektijd bekort kunnen worden. Klachten over vuurwerk kunnen nog tot 4 januari worden gemeld. Schrijver, liedjeschrijver en journalist Herman Pieter de Boer is vannacht overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij was al geruime tijd ziek. Herman Pieter de Boer laat een groot oeuvre achter. Dat bestaat uit verhalen, gedichten, columns, romans, hoorspelen en liedteksten. Hij schreef onder meer voor zijn toenmalige partner Lenny Koer... voor Kinderen voor Kinderen en voor Ramse Shaffi. Herman Pieter de Boer is 85 jaar geworden. Het weer. Het is vandaag vrijwel droog. Af en toe schijnt de zon. Het wordt 6 tot 8 graden. In de namiddag en avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Aan zee waait het dan flink. En vanaf morgen is het een paar dagen wisselvallig en rond de 10 graden.